Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Reizigers vragen massaal schadevergoedingen aan vanwege de stakingen. De NS zegt dat er meer medewerkers worden ingezet bij de klantenservice om iedereen te kunnen helpen. Reizigers die nu vandaag niet met de trein kunnen, maar met ander vervoer op hun plek moeten komen... kunnen de kosten daarvoor claimen bij de NS. Zoals deze man. Het is wel vervelend, want ja, ik moet vandaag met de trein en eh, dan zou ik er eh, korter over hebben gedaan. Nu wordt het de bus. Maar ja, ik kom er gelukkig wel en dat is het belangrijkste. De NS zegt dat het door de grote vraag naar die schadevergoedingen wel langer dan een maand duurt voordat iedereen geholpen is. En waar ze ook balen van de treinstaking, bij het festival Into the Woods in Amersfoort. Daar kunnen festivalgangers vandaag niet met de trein naartoe. Voor het eerst in drie jaar zou het festival weer zijn, dus de organisatie noemt het zuur. Ze laten 13 bussen uit allerlei steden rijden. Verdachten van zware misdrijven moeten vanaf volgend jaar via een videoverbinding bij hun rechtszaak kunnen zijn, wil het kabinet. Het is best gevaarlijk deze gedetineerden te vervoeren en via een video loop je niet het risico dat er iets misgaat. Het voorstel van het kabinet gaat eerst nog naar de raad van staten. Vijf Nederlanders doen zondag mee aan het wereldkampioenschap voor biersommeliers. Dat zijn mensen die heel veel kennis van bier hebben. En wie weet er dus het meest? Dat is de vraag. In Eindhoven wordt er hard geoefend, bijvoorbeeld bij het proeven met ogen dicht. Op het WK krijgen we allemaal bieren eh, blind geserveerd. Blind betekent dat we niet weten wat er eh, geserveerd is. We kunnen de bieren uiteraard wel zien. Ik ga eerst op basis van zicht en aroma ga ik eigenlijk in mijn hoofd wegstrepen wat het dus niet meer kan zijn. En dan blijft als het goed is één biertype over uiteindelijk. In een uur tijd moeten ze er 10 proeven. Ze zijn niet altijd lekker. En de geur is ook niet altijd favoriet. Het eh, ruikt eh, eh, nou, ah, echt een afvoerputje. het WK is in München en de winnaar mag de wereld rondreizen om bier te proeven. Het weer grijs en regenachtig. In het zuidwesten kan vanavond heel veel regen vallen. Daar kan wateroverlast zijn later. Het koelt af tot 14 graden vannacht.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 tussen knooppunt Watergraafsmeer en Hilversum. Staat daar een file van 21 kilometer en de vertraging is 20 minuten. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Hoogmade... 15 kilometer file en een half uur vertraging. Andere drukke weg is de A27 van Almere naar Utrecht...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 Hij zei dat tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Het KNMI waarschuwt voor veel regen vanavond en vannacht in het zuidwesten van Nederland. Op sommige plekken wordt meer dan 50 mm neerslag verwacht. En dit kan leiden tot wateroverlast. En verdachten van zware misdrijven kunnen hun rechtszaak vanaf volgend jaar bijwonen via een videoverbinding. De ministerraad heeft daar vandaag mee ingestemd. Het weer, het is bewolkt met kans op buien met onweer. Vanavond koelt het eerst af naar zo'n 14 graden.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 Euh. Mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi, mais pas celle-là. Mon amour. qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours, pour toujours. Yeah, yeah, yeah, yeah. You think only you can have fun, think again. I've been boy crazy since I was like 10. I like him, but also like his friend. Damn, that's 20 something. First time I'm feeling this summer I belong to me. Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours.